Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is in Berlijn een hele grote brand in een opslag vol kogels en explosieven gebouw is van de Duitse politie. Vanochtend brak er brand uit. Hoe is nog niet duidelijk. Goedemorgen, dat is das ist live aan diesem Donnerstag. Und gleich in Breaking News, een Munitionslager der Polizei steht in Flammen. Hier in de Hauptstadt, in Berlin, im Grunewald, Daar zien ze die Rauchschwaden dort über dem Grunewald im Süden Berlins. Ja, daar hangen dus dikke rookwolken en ook zijn er explosies te horen. Een gebied van zo'n 15.000 vierkante meter staat in brand. Meer dan 100 brandweermensen zijn er druk mee. Het is lastig om de onder controle te krijgen. Het juridische getouwtrek rond het Britse jongetje Archie van 12 is voorbij. Hij ligt in coma en zal niet meer herstellen. Het ziekenhuis wilde de beademing stoppen... maar zijn ouders probeerden dat bij allerlei rechtbanken te voorkomen... Archie wordt nu weggehaald uit het ziekenhuis en naar een hospice gebracht. En daar kan hij tot zijn dood verzorgd worden. In een woonwijk in Amsterdam is vannacht een huis beschoten. Volgens een getuige waren er bij twee mannen betrokken. Na het schieten gingen ze er vandoor op een scooter. Wie er in dat huis woont, dat weten we niet. En een nogal pijnlijke fout bij een Britse voetbalclub. South End United is iets misgegaan met een van de tribunes. De club sloot namelijk een sponsordeal met een lokaal makelaarskantoor Gilbert Rose. En dus werd op de tribune aan de westkant van het veld een bordje geschroefd met daarop Gilbert Rose West Stand. En dat verwijst per ongeluk naar Rose West. Dat is een vrouw die samen met haar man in de jaren 70 en 80 12 jonge meisjes en vrouwen vermoordde. De club gaat nu samen met de sponsor kijken of ze de woorden door elkaar kunnen husselen. Het weer nog, het wordt vandaag opnieuw een zomerse dag met best veel zon... en overal temperaturen van boven de 25 graden. In Limburg nog een stukje warmer, daar kan het wel 33 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.